uur. Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Nicolas Sarkozy EU te gaan als hij weer president van Frankrijk wordt. Dat schrijft de Britse krant Financial Times. Als Sarkozy volgend jaar de presidentsverkiezingen wint... wil hij samen met Duitsland de Britten een nieuw verdrag aanbieden. Dat verdrag moet dan onder meer gaan over het hervormen van de Schengenzone... het inperken van de macht van de Europese Commissie... verdere integratie van de eurozone... en het tegenhouden van het Turks EU-lidmaatschap. De Britten kunnen vervolgens weer over dat nieuwe verdrag stemmen, zegt Sarkozy. 80% van de Syriërs die de laatste jaren naar Nederland zijn gevlucht... hebben nu zelfstandige woonruimte. Ruwweg 8000 Syriërs wachten volgens het CBS nog in een AZC... op een eigen huis, appartement of studio. In Amsterdam, Rotterdam en Enschede is voor de meeste Syrische asielzoekers... al een eigen woning gevonden, maar dat is niet overal in Nederland het geval. Zo woont bijna de helft van de Syriërs in Arnhem nog in de opvang. Van alle stroom die vorig jaar in Nederland is verbruikt... was 6% opgewekt door windmolens. Dat is bijna een derde meer dan in het jaar daarvoor. De stroom uit windmolens is volgens het CBS genoeg... om 2,5 miljoen huishoudens een jaar lang van stroom te voorzien. Het vermogen van windmolens steeg de afgelopen jaren vooral... door de bouw van hogere molens. Hoe hoger ze zijn, hoe meer elektriciteit ze opleveren. Een 14-jarige jongen is opgepakt omdat hij op internet dreigde met een schietpartij op een middelbare school in Zoetermeer. De jongen had op een internetforum het bericht, gezet dat er morgen zou worden geschoten op het stedelijk college in Zoetermeer. En had het bericht ondertekend met de naam van een andere 14-jarige jongen. Die werd opgepakt, maar al snel bleek dat hij er niks mee te maken had. De echte dader heeft bekend dat hij het bericht heeft geplaatst, meldt Omroep West.